10 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Op de Middellandse Zee zijn Italiaanse grensbewakers en de kustwacht aan boord gegaan van de Sea-Watch 3. Dat schip van een Duitse hulporganisatie is de Italiaanse kustwateren binnengevaren... ondanks een uitdrukkelijk verbod van de Italiaanse regering. De kapitein zegt dat hij uitgeputte en zieke vluchtelingen aan boord heeft... die twee weken geleden op de Middellandse Zee werden opgepikt... Sea-Watch zegt dat de Italiaanse functionarissen aan boord wachten op instructies van het vasteland. Er komt meer dan 3,3 miljoen euro compensatie voor de rommel die in het Waddengebied is ontstaan... doordat een schipper begin dit jaar honderden zeecontainers verloor. Rederij MSC gaat dat bedrag betalen... net zoveel als het Rijk, gemeenten en natuurbeheerders in totaal hadden geclaimd. Een topman van de rederij heeft dat beloofd... Nadat minister van Nieuwenhuizen eerder had gedreigd met maatregelen... als het bedrijf niets van zich zou laten horen. NS-topman Van Bokstel verwacht dat de holocaustvergoedingen zijn bedrijf 40 tot 50 miljoen euro gaan kosten. Het geld wordt uitbetaald aan 5 tot 6.000 overlevenden en nabestaanden van de holocaust... omdat de NS meewerkte aan het vervoer van mensen naar natiekampen. En er komt meer onderzoek naar de rol van NS in de oorlog. En oud-premier Barak van Israël gaat met een nieuwe partij meedoen aan de verkiezingen. Halverwege september gaan de Israëliërs weer naar de stembus... omdat premier Netanyahu er niet in is geslaagd om een coalitie te vormen. De 77-jarige Barak zegt terug te keren in de politiek... om een eind te maken aan het corrupte leiderschap van Netanyahu. Hij wil samenwerken met partijen in het centrum en op links... om Netanyahu van de troon te stoten. Het weer nog.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 in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, borrow ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet day one, jij weet alles a one, Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man nigga, je deed lang niet real. You'd zeg het je net een Jamaican ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.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 And I don't know if it's me or you, but I can see the skies are changing along the shades of blue. the time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by.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 A zircon princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so did it.